Jobboot met het NOS-journaal. Uit heel Europa hebben in Parijs gedemonstreerd tegen Turkije. Ze beschuldigen Turkije van de moord op drie vrouwelijke activisten van de PKK... die deze week door het hoofd werden geschoten in een Koerdisch informatiecentrum in Parijs. Turkije zegt dat de moorden mogelijk een afrekening zijn binnen de PKK... of bedoeld zijn om de vredesonderhandelingen met PKK-leider Öcalan te dwarsbomen. De beslissende ronde om het presidentschap van Tsjechië gaat tussen oud-premier Milos Zeeman en oud-minister van Buitenlandse Zaken Karel Schwarzenberg. De strijd gaat over twee weken tussen links en rechts, zei de sociaal-democratische oud-premier. De getatoeëerde theatermaker Vladimir Frans haalde maar weinig stemmen. Het is de eerste keer dat de Tsjechen hun president direct kiezen. De president heeft in Tsjechië vooral een ceremoniële functie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt mensen af naar Mali te reizen. De situatie in het Afrikaanse land is zeer onrustig... door de confrontaties tussen islamitische rebellen en het regeringsleger. De Malinese overheid riep vandaag de staat van beleg uit. Eerder was er ook al een negatief reisadvies, maar dat gold niet voor het hele land. Nederlanders die al in Mali zijn, krijgen het advies de politieke ontwikkelingen goed te volgen... en zich te melden bij de ambassade. Bij het EK schaatsen in Heerenveen domineerden de Nederlandse vrouwen... na de eerste dag het algemeen klassement. Irene Wüst staat eerste door een overwinning op de 3000 meter. Ze wordt gevolgd door Antoinette de Jong, die tweede staat... Linda de Vries, die derde is, en Diane Valkenburg. Bij de mannen bleef Sven Kramer ook na de 1500 meter eerste... al was zijn achtste plaats op die afstand teleurstellend. De Noord-Bokko verdrong Jan Blokhuizen van de tweede plaats in het algemeen klassement. De mannen rijden morgen alleen nog de 10 kilometer en de vrouwen de 1500 meter en de 5 kilometer. Het weer, vanavond en vannacht alleen in het uiterste zuiden kans op wat sneeuw. Morgen in het noorden en midden zonnig. In het zuiden in de loop van de middag wat zon. Maximum temperatuur morgen rond het vriespunt. Dit was het NOS Show.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 De lijst bestaat deze week uit 17 eh, stijgers. Geen enkele zitten blijven. 20 dalers en dan ook nog eens drie nieuwe binnenkomers. Betekent ook drie platen natuurlijk vandaag niet gehaald hebben. Na 17 weken Alicia Keys, The Girl on Fire. 16 weken voor eh, Manfred Sons, I Will Wait. En maar acht weken in de lijst gestaan Lana Del Rey en Cola. Een goede week is het voor uh, eh, Stay Wallpaper is de snelste stijger van deze week. Gaat 10 plaatsen omhoog. En 11 plaatsen verlies is er voor Tom Odell Another Love. Langs van de eerder plaat die is deze week van Carly Rae Jepsen. This Kiss staat ondertussen alweer 17 weken in de lijst genoteerd. En komen we straks tegen op 38. We beginnen deze 11 januari van 2013 onderaan de lijst van Europa. 14 weken geleden kwam deze winnares van het Eurovisie Songfestival in de lijst, Loreen. Haar tweede single die ze uitbracht in Europa, My Heart Is Refusing Me, zak deze week van 38 naar plek 40.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 Onze Noord-Koreaan Psy in zijn Gundam Style zak in de 16e week van 32 naar 37. Na meer dan drie jaar wachten werd dan eindelijk de 18 Months uitgebracht, het derde studioalbum van Calvin Harris. En deze plaat die bracht ondertussen al vijf grote hits voort. Sweet Nothing, Let's Go en ook eh, natuurlijk Bounce kwam van die plaat af. En dacht je dat vijf singles aan één album wel genoeg waren? Nou, Harris dacht er toch wat anders over. Ik kan zijn beslissing wel eh, voorstellen, want elke volgende single die hij uitbracht werd weer beter dan de vorige. En de nieuwe single, dat is dan Drinking From The Bottle. Simpelweg weer een ontzettend lekker nummer. Tini Tempa neemt hier de raps op zijn rekening. Ik moet zeggen dat in die combinatie weer een eh, zeer strakke beat... dat dat toch wel erg goed uitpakt. De teksten zelf die, eh, ja, zijn niet echt hoogstaand. Maar ja, dat hoeft ook niet voor een rammer van dit kaliber. In plaats van Calvin Harris en Tini Tempa heet Drinking from the Bottle... En ze komen deze week als nieuwe plaat binnen op nummer 36 in de Euro Breakdown. Hier op CFM Zandvoort. I, I, I, I, I, I, I can pay for everything that's on you. Yeah. So everything is on me. Ooh. And girls got Cindy low got Garv and a little blondie. If you ain't drunk, then you're in the wrong club. Don't feel sexy, you're on the wrong beach. Tell the bar that we don't want no glass, just bottles and a bite, and everybody want each. Yeah, so bring the verb, click out. Think about to hit the big three out. Party like it's carnival when we out. Life's too short, they need to be out. Yo, we live, we die, we give, we try, we kiss, we fight. Ooh, so we can have a good time, yeah In it busy looking for the next top model Who's wearing something new and something old and something borrowed I know this crazy life can be a bit of pills and swallows Don't forget about tomorrow Tonight, we're drinking from the as long as they ain't getting it wrong, then everything is alright. Got them girls going high, the crew, the Kardashians, and the rule types. If you ain't lean, then you're in the wrong scene. If you ain't hiding, you're not on my vibe. Tell the bar that we don't need no sparklers or nothing, just keep the bottles coming all night. Yeah, so bring the verb, three go. Think about it, hit the big three out. Oh. Party like it's carnival with Rio. Life's too short, I need to be out. Yo, we live, we die, we give, we try, we kiss, we fight. Oh, so we can never Looking for the next top model Who's wearing something new and something old and something borrowed I know this crazy life can be a bit of pills to swallow so drinking from the dale fruta, dale fruta.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 Don't stop the party. Vorige week nog wel op eh, nummer 30. Deze week zakken ze er 5. Eh, en komen ze weer tegen op 35. Op 36 nu eh, de nieuwe plaat net van Calvin Harris, Tini Sampa. Drinking from the Bottle. Voor de volgende plaat gaan we naar 34. En dat Flowrider bekend is met het begrip makkelijk scoren, dat is geen nieuws. De hip house rapper die scoorde eerder al wat hits met The Wild Ones en A Good Feeling. The Wild Ones, het album, dat getuigt al evenmin van inspiratie of creativiteit. Met Winslow heeft eh, Florida een dikke zoon mee te pakken. En het lijkt erop dat hij van plan is nog wel even in de charts te gaan blijven hangen met de opvolger ervan. Het geheim achter die plaat? Nou, je raadt ratelt gewoon een stoffig oud sampletje van zolder, zet er een dansbeat onder... en tenslotte gooi je nog wat raps eroverheen. In plaats van onmiskenbare Eta James sample gebruikt Flow nu de sample van Freddie King's Let the Good Times Roll uit 1974 alweer. De sporen van de rock and zijn als je goed luistert in deze plaat nog terug te vinden en het geeft het nummer wel een bepaald zweertje. Het leuke ook van Flowrider bij deze single is de hilarische video... waarin een cruciaal dansspel van komiek Kate Apertree... leuke visualiteit bij een energieke goeie handen in de lucht... en klap tot je kramp krijgt plaat. De nieuwe plaat van Florida, die komt deze week binnen in de lijst van Europa, plek 34. Heet Let It Roll. En die hoor je nu hier in de lijst van Europa. time like Woodstock, stocked it Brand new dealing to the music, psychedelic visit. My heartbeat acoustic, moves like Kendrick. Spark to a fire, then a flame and kiss it. Go hard in my lane, both strikes in the visit. The me in the brain, gotta roll with the vision. Vision of a good time, all I wanna know when the party gon' start, let the good time roll. Come on, let's go. You got a lot of living, keep the body on the road. Ain't nothing like the feeling when you're winning in your soul. The wheel keeps spinning, only got one goal. Don't stop, stop the joke, and stop, stop the flow. The real ain't ready, cause I rock the globe. So act like you know, act like you know, act like you know. Just what to do when the good time rolls. Love is not understood Even though I wouldn't make you feel good You got me sleeping while love is so Come on, baby, let the good times roll Come on, baby, let the good times roll Come on, baby, let the good times roll Come on, baby, let the good times roll Come on, baby, let the good times Everybody came to get the taste of the phone. Ain't nobody stopping when you're bad to the bone. Gotta be the hottest when you shine like chrome. Gotta find that zone, it's a mind of its own. Love roller coaster, loop around in the zone. Love roller coaster, up and down, pretty strong. Just like gold, I'm already sold, let the good time roll. go all night, all night. Wake up the club and let's go all out, all out. More drinks for us, toast to the good times. May they last forever. We're young to the good times. Raise your glass, let's all have some fun. Baby, let the good times roll. Come on, baby, let the good times roll. Come on, baby, let the good times roll. Come on, baby, let the good times roll. Come on, baby, let the good times De nieuwe single van Rihanna en Mickey Eco. De single heet Stay en kwam vorige week binnen op 37. Deze week schiet de plaat omhoog naar 33. En het geeft ons mooi even de tijd om achterom te gaan kijken naar wat we dan al gehad hebben. Twee plaatsen verlies in de 14e week voor Laureen. My Heart Is Refusing Me komt daardoor op plek 40. Vijf plaatsen verlies in de 15e week voor Cheryl Cole, Fred 32 en Screw You. Carly Ray Jepsen, This Kiss is de langsgenoteerde met 17 weken een zak van 35 naar 38. De saai en de Gangnam staan. De 16e week zak het van 32 naar 37. Calvin Harris, Tiny Tempa, Drinking from the Bottle komt nieuw in op 36. Pitbull, TGR, Don't Stop the Party op 35. En 34 is er voor Flow Rider, Let It Roll. Vienna Mickey Eco hoorden we net met Stay op 33. Vier plaatsen winst dus in de tweede week. En 32 is de nieuwe plaat van Ben Howard, The Fear. het is misschien wel de tijd van het jaar dat fijne muziek erbij hoort. Artiesten als Coldplay, Adele, Gotch, Ed Sheeran, Birdie scoren allemaal dikke hits... en blijven wekenlang in de top 40 hangen. En één zanger kunnen we wel een beetje in dat rijtje erbij zetten. Ben Howard. Pas geleden werd zijn vorige single Keep Your Head Up al opgepikt door verschillende hitlijsten. Maar nu dus tijd voor de opvolger. Misschien nog wel tien keer beter zoals op verschillende voorraads op het internet te lezen is. Ben Howard en The Fear krijg je straks van mij op 32. Eerst zeg ik nog even dat 31 5 plaatsen verlies is voor The One Direction.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 En Adele is trouwens voor het eerst op de gevoelige plaat vastgelegd met haar zoontje. De Britse zanger is weer door paparazzi gespot op de luchthaven van Los Angeles. Zondag staat de dame voor het eerst sinds de bevalling weer op de rode loper... dan namelijk bij de uitreiking van de Golden Globes. your breath and count to ten. Feel the earth CFM Zandvoort Radio Activity. Ze is zeker eh, op de radio actief bezig. Ondertussen de vierde week namelijk in de lijst van Europa. En in die vierde week gaat ze omhoog van 29 naar 24. En voor de dame die dus voor het eerst gespot is met haar eh, negen maanden oude zoontje. Adele en Sky van de 14e week zakt de plaats van 17 naar 25. Dit is de nieuwe plaats van Taylor Swift. I Knew You Were Trouble. You got me alone. Turnaround. Sinds vorig jaar al in de lijst. Ja, hij staat al drie weken in de lijst. Vorige week nog op 27. Eh, Deze week zes plaatsen omhoog naar 21. Geeft ons net voor het nieuws nog even tijd om snel achterom te gaan kijken. Vinden wij op nummer 30 Bruno Mars, at Out of Heaven. Twee plaatsen verlies in de 15e week. De 12e week zak het van 23 naar 29. Gaat Olly Murphy Florida, de Troublemaker. Icon Pop, I Love It in de tweede week omhoog van 33 naar 28. Calvin Harris, Florence World, Sweet Nothing staat 12 weken in de lijst. Vorige week 19, nu 27. Ellie Golding, Anything Could Happen staat 11 weken in de lijst. Zak van 20 naar 26. En Adele en Skyfall 14 weken in de lijst. Zak van 17 naar 25. Rita Ora, Radioactivity in de vierde week omhoog van 29 naar 24. En van 31 naar 23 in de derde week gaat Taylor Swift. I Knew You Were Trouble. 22 is er voor de and Sons Lovers of the Light. Staat ondertussen 10 weken in lijst. Zakt wel flink. Vorige week nog 13, deze week 22. Conor Maynard turnaround in de derde week. Dus omhoog van 27 eh, naar 21. Een slechte week is het voor Tom Odell. Na de last staat 11 weken in lijst en zakt ook 11 plaatsen. Hij zakt namelijk van 9 naar plek nummer 20. 19 is er voor Lawson, Standing in the Dark. all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Lovers All I Got is van Feed Me en de Crystal Fighters. In de vierde week omhoog van 24 naar 18. Love is all I got, love is all I got Live life with love and trust that love will come down to earth and save us all Love is all I got I can't live with everything I've lost because love will come to save us all so save us. We can soul with love in the morning, feed your soul with love till the evening. Expand your soul with love on the weekend, cause love is all I got. We can soul with love in the morning, feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend, cause love is all I got. So we can soul with love in the morning, feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend, cause love is all I got. We can soul with love in the morning, feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love is all I got My darling, I can give you what you want If what you want is love.